uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling van de landelijke politie... die verantwoordelijk is voor undercover-operaties. Aanleiding hiervoor was de derde zelfdoding in twee jaar tijd... van een agent bij de dienst Speciale Opsporing. Dat meldt NRC, die de afscheidsbrief van een van de agenten in handen heeft... Uit het rapport blijkt dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld... en dat de ondersteuning bij het undercoverwerk niet op orde was. Eerder werd er ook al een zelfdoding binnen de undercover afdeling onderzocht. Toen bleek dat de desbetreffende agent aan zijn lot was overgelaten. Op Schiphol wordt dit weekend weer grote drukte verwacht. De luchthaven vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen... om de werkdruk bij personeel te verlichten. KLM gaf daarna aan zeker 47 vluchten te annuleren. Andere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten verplaatst. Schiphol heeft sinds de coronacrisis last van personeelstekorten. Door de pandemie werd er minder gevlogen. Daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt en wat anders gaan doen. En sinds het begin van de oorlog zijn al meer dan 1 miljoen Oekraïners naar Rusland geëvacueerd. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Onder hen zitten ook buitenlanders en inwoners van de Donbassregio. En een eigenaar van een uitvaartcentrum in Los Angeles heeft 11 lichamen, onder meer van baby's, illegaal laten wegrotten. Hij riskeert een gevangenisstraf van meer dan 10 jaar politie begon een onderzoek naar de handelswijze van de man... naar klachten van familieleden. Waarom de man de stoffelijke overschotten niet heeft begraven is onduidelijk. Het mortuarium is inmiddels gesloten. Het weer. Vannacht is het droog. De minima liggen tussen de 3 en 6 graden. Vandaag kan in het noorden van het land enkel een buitje vallen.